Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Thuiswerken in coronatijd. De meeste mensen vonden dat goed te doen. Maar moeders met kinderen onder de 13 jaar wel iets minder dan vaders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed daar onderzoek naar. Het zou onder meer komen doordat vrouwen minder vaak een eigen werkkamer hebben... en doordat kinderen toch vaker met een vraag bij hun moeder aankloppen dan bij hun vader. Het belangrijkste voordeel van thuiswerken is volgens het onderzoek het zelf kunnen bepalen van de werktijden. Daardoor is werk en privé makkelijker met elkaar te combineren. Malta heeft op het laatste moment afgezien van het invoeren van een vaccinatieplicht voor reizigers. Nu moeten toeristen en zakenmensen die het land bezoeken eerst in quarantaine als ze niet zijn gevaccineerd. Vanaf vandaag had Malta reizigers zonder vaccinatie willen weigeren. Maar die maatregel stuitte op veel kritiek van andere EU-landen en de Europese Commissie. De organisatie van het Utrechtse Verknipt Festival is geschrokken van de corona-uitbraak onder bezoekers aan het evenement. Van de 20.000 bezoekers van het festival bleken er achteraf ongeveer 1000 besmet. Volgens de organisatie lag er een duidelijk coronaprotocol en werd er streng gecontroleerd op QR-codes. De toegangstest mocht 40 uur oud zijn. Dat zou volgens de GGD een mogelijke verklaring voor de besmettingen kunnen zijn. Er is 1 miljoen euro opgehaald voor de gouden tip die leidt naar de vindplaats van Tanja Groen. Dat maakte een vriend van Peter R. de Vries gisteravond bekend bij Op1. De misdaadverslaggever werd een week geleden op straat in Amsterdam neergeschoten. Hij begon vorige maand een inzamelactie voor de vermissingszaak van Tanja Groen... die in 1993 na een feestje in Maastricht spoorloos verdween. Hij hoopte binnen een jaar 1 miljoen bij elkaar op te halen. En dat is dus gelukt. Het weer, vooral in Limburg kan het veel regenen. In de rest van het land droger, maar wel bewolkt. Morgen overdag hetzelfde beeld. En dan wordt het tussen de 19 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. Joël et valise, On regarde sur ses crânes, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie.